uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Het water van de Maas moet beter beschermd worden, waarschuwen Nederlandse en Belgische drinkwaterbedrijven. Vorig jaar zijn er meer schadelijke stoffen in het water geloosd. Vaak is ook niet duidelijk waar ze precies vandaan komen. Zo'n 7 miljoen mensen zijn afhankelijk van het water voor hun drinkwater. Onder meer in Den Haag, Rotterdam en Limburg komt gereinigd maaswater uit de kraan. In de Westeinder Plassen bij Aalsmeer is een lichaam gevonden. De hulpdiensten vonden het lichaam gisteravond met een sonarboot... tijdens een zoektocht naar een vermiste zwemmer. De man raakte volgens de regionale omroep NH gistermiddag vermist... tijdens een zwemtocht op de Westeinder Plassen. De politie onderzoekt nog of het lichaam inderdaad van de vermiste man is. Het aantal mensen van 100 jaar of ouder is de afgelopen 20 jaar verdubbeld. Volgens het CBS waren er ter begin dit jaar ruim 2500. Het zijn vooral vrouwen en de meeste wonen in de provincie Zeeland. Het CBS verwacht dat het aantal 100-plussers nog verder zal stijgen de komende jaren... en dat er in 2040 meer dan 5000 inwoners van 100 jaar en ouder zijn. Novak Djokovic heeft zijn 24e Grand Slam-titel veroverd. In de finale van de US Open was de Serviër te sterk voor Daniel Medvedev. Voor Djokovic is het een bijzondere overwinning, omdat hij vorig jaar niet mee mocht doen. Hij kwam de VS toen niet in, omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. Djokovic was al recordhouder met 23 Grand Slam titels sinds hij dit jaar Roland Garros won. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag wordt het opnieuw zonnig, maar minder warm dan de afgelopen dagen. Door de wind wordt het zo'n 25 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Dinsdag koelt het verder af en dan is er ook kans op regen of onweer.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 Seemed like everything was okay. Yeah. <laughs> I said I remember the time I was a little boy, dreaming of being a man. <laughs> I was so young, convinced I knew it all. But people didn't understand. No, no one did what we did back then. We had it all so figured out. <laughs> The world at our feet, our hearts on the street, the only thing we cared about. Yeah, yeah, yeah, yeah. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. away. Het is het Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.